Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Noord-Syrië en Irak zijn vandaag Turkse droneaanvallen gemeld op Koerdische strijdgroepen. Bij de aanval in Irak kwamen volgens persbureau Reuters drie mensen om het leven. Het gaat om strijders van een aan de PKK geleerde Koerdische militie. De PKK wordt door Turkije, de EU en de VS beschouwd als een terroristische organisatie. In Noord-Syrië zijn vier doden gevallen. Turkije voert al jaren aanvallen uit op Koerdische strijdgroepen. De Turkse regering heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. De Britse omroepen BBC en Channel 4 en het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol... doen intern onderzoek naar hun oud-presentator Russell Brand. Gisteren werd bekend dat de komiek wordt beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Bij de omroepen en de productiemaatschappij maakte Brand radio- en televisieprogramma's. De beschuldigingen maken veel los. Collega-komieken, lagerhuisleden, ministers en mediawaakhonden reageren geschokt. Brandt spreekt alle beschuldigingen tegen. Het Oekraïense leger zegt dat ze een dorpje 6 kilometer ten zuiden van Bakhmut hebben heroverd op de Russen. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er wordt al een tijdje een felle strijd gevoerd tussen Rusland en Oekraïne in de dorpen rond Bakhmut. Deze week zei Oekraïne dat ze een ander dorpje in de buurt van Bakhmut hadden heroverd. Rusland weersprak dat. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis d'Or... gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Ilko Smits. Aparicio krijgt de prijs voor haar rol in De Jaren van het Nationaal Theater... gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. En Smits voor zijn rol in het stuk Geschiedenis van Geweld van toneelschuurproducties. Naar de autobiografische roman van de Franse schrijver Eduard Louis. Het weer, vanavond alleen in het zuidwesten, kans op een bui.